Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Martijn Dit is een jongen van 16 die in België woont. Volgens zijn advocaat maakte hij deel uit van de groep die begin deze maand een voorbijganger in elkaar sloeg. Maar deed hij niet mee aan de mishandeling. Gisteren meldden zich al twee verdachten van de mishandeling. Die door videobeelden nationale opschudding veroorzaakten. Een groep van acht jongens viel ogenschijnlijk zonder aanleiding een man aan waarbij geslagen en geschopt werd. In Friesland is het aantal faillissementen het afgelopen jaar veel harder gestegen dan in de rest van het land. Er gingen ruim 52% meer Friese bedrijven failliet. De landelijke stijging was zo'n 18%. Vorig jaar gingen 370 Friese bedrijven op de fles. Eerder, een jaar eerder waren dat er nog 243. De Kamer van Koophandel in Noord-Nederland zegt dat er in Friesland relatief veel bouwbedrijven, industrie en groothandels zijn. Het zijn net sectoren die hard getroffen worden. Ook morgen rijden er weer minder treinen. De NS en ProRail houden vast aan de aangepaste dienstregeling. Volgens organisaties is het vanwege de aanhoudende strenge vorst... beter om op veel trajecten eens per half uur een trein te laten rijden... in plaats van eens per kwartier. Zo leiden eventuele storingen minder snel tot grote problemen. Ook voor de komende dagen wordt vorst verwacht. Daarom houden NS en ProRail er rekening mee dat de aangepaste dienstregeling ook na morgen wordt aangehouden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanochtend een noodlanding gemaakt op het vliegveld van Genua. Er waren problemen met de luchtdruk in de cabine en de zuurstofmaskers kwamen naar beneden. Het toestel kwam uit Valencia en was op weg naar Milaan. Op de luchthaven van Genua werd het reguliere vliegverkeer stilgelegd, zodat het Ryanair-toestel kon landen. Het weer vanavond in een groot deel van het land brede opklaringen. Vannacht vanuit het noorden meer bewolking en snel kouder. Morgen overdag vrij veel bewolking, maar ook zon. Middagtemperaturen rond min 3 graden. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is minder druk dan gebruikelijk op woensdag. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A4. Daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en De 5 kilometer. dan staat een auto stil. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Bij Rijswijk staat 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Op de A6 Muiden-Lelystad voor Lelystad 3 kilometer na een aanrijding. Daar is maar één rijstrook beschikbaar. A13 daarna rotterdam voor het Kleinpolderplein 4 op de A20 Hoek van Holland-Gouda voor knopen de Brechtseplein 4 kilometer. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3. A28 Utrecht richting Zwolle voor Leusden 4 kilometer.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 If you and I keep them in a jar be dropped. CFM Zandvoort en nieuwe Beachmasters met Showtek en Justine Prime. Cannonball en de opening was voor Mr. Adam Young. Met zijn eh, formatie Owl City en Firefly. Zo, het is weer woensdagavond. Ze hebben het mengpaneel weer eh, voor twee uur aan mij toevertrouwd. En eh, ja, moet je mij eigenlijk wel vertrouwen? Want ehm, ik heb best nog wel wat op te biechten. Vooral veel van vroeger zou ik nog steeds mijn ouders eens een keer moeten vertellen... dat ik ooit een keer voor 20 euro naar voor Habbo Credits gebeld heb. Maar hé, hey, dat is een, een kleine, kleine opbichting, Weet je, en zo heeft iedereen wel iets wat hij nog niet verteld heeft. Maar de hele wereld voor de gek houden. Zeven toerzegens. En hij heeft het gewoon jarenlang heeft hij dat gewoon kunnen... Iedereen geloofde dat ook wel. Ik bedoel, er waren altijd wel sceptici. Maar het was wel een healthy Lance Armstrong. En eigenlijk waren er, er waren echt heel veel mensen... die geloofden dat hij ze gewoon allemaal naturel gehaald had. Zeven toerzegens. Maar het kan ook natuurlijk gewoon heel realistisch zijn. Het was gewoon de, de snelste jig, <laughs> zeg maar. Ja, dat, ik bedoel, eh, laten we nou heel even eerlijk zijn. Nou, hoeveel mensen zouden er in die tijd nou echt meegedaan hebben zonder enige vorm van eh, stimulerende middelen? Ik vraag het me af. Maar goed, dat was toch wel een klein beetje de, ja, het dingetje deze week. Lance Armstrong die je eh, aangaf in een interview met Oprah Winfrey. Wat er trouwens niemand raar vindt, die vrouw was toch gestopt? had hij dan toch zoiets van, ja, Lance Armstrong, bekentenis, die wil ik nog wel even, even afnemen. Die ga ik niet aan een eh, Amerikaans talentje gunnen. Die ga ik gewoon lekker zelf doen. Eh, maar ja, dat vond ik dus wel vreemd. Uitgezonden op TLC, s'nachts om drie uur geloof ik. ik zou eerlijk zijn, ik ben er niet voor wakker gebleven. Ik heb nooit echt wat met eh, de Tour de France gehad. Maar ja, goed, het is wel een evenement, weet je wel. Je hebt het EK, WK, voetbal, Olympische Spelen en dan heb je de Tour de France. Zeven keer heeft hij hem gewonnen. Maar ja, blijkbaar dus niet helemaal eerlijk. Wat is jouw mening hierover? Misschien heb je wel heel veel met de wielersport. En eh, is het, dan snap ik wel als je echt een fanatiek wielerkijker bent. En misschien ook eh, in die tijd Armstrong, Armstrong wel als een eh, held zag. Zeven keer gewonnen. Dan kan het misschien best als een schok voor je komen. laat het me dan weten. Reageren op deze openbaring via hashtag CFM Zandvoort. Mail of wel de studiolijn via 023 573 0393. Mag je er hier live in de uitzending over komen vertellen. Ik uh, zou heel eerlijk zijn, we hebben hier net de telefoon voor elkaar aangesloten. Nee, dit is geen openbaring van mij. Het is CFM Beachmasters, Colby alleen nu. Dit is The Little Things. The little things you do to me are taking me over. I wanna show you everything inside of me All oh, like a nervous heart that is crazy beating My feet are stuck here against the pavement I wanna break free, I wanna make it Closer to your eyes, get your attention Before you pass me by Back up, back up, take another chance Don't you mess up, mess up I don't wanna lose you Wake up, wake up, this ain't just a thing that that you give up, give up Don't you say that I'd be better off, better off Sitting by myself and wondering take another chance Don't you mess up, mess up I don't wanna lose you Wake up, wake up This ain't just a thing that you give up, give up Don't you say that I'd be better off Better off Sitting by myself and wondering If I'm better off taking me over I wanna show you Everything inside of me Oh, like a nervous heart that is crazy beating My feet are stuck here against the pavement I wanna break free I wanna make it Closer to your eyes Get your attention Before you pass me by Don't just leave me Hanging on Back up, back up another chance Don't you mess up, mess up I don't wanna lose you Wake up, wake up This ain't just a thing that you give up, give up Don't you say that I'd be better off Better off Myself was een beetje de zangeres van de liefde. Colby Clay was iemand waar je van hield. Niet iemand die in de Playboy zou gaan staan of zo. Dat weet niet. Gewoon heel schattig. Colby Clay, de Little Things. Maar eh, ja, ik weet niet. Het, ze was gewoon iets van de liefde, ook in die tijd. Misschien kwam het een beetje door eh, hoe oud ik toen was. Toen zij succesvol was. Ze, ze hoorde een beetje bij de liefde. Iedereen had toen Bubbly of deze als, eh, als liedje van hun samen. bij, Colby Collet denk je ook niet aan aan andere dingen. je denkt gewoon dat ze in een bloembed voor je ligt of zo. Dat, dat je dan daar samen uren met haar ligt. Dat idee een beetje hebt. Bizar. Kobe Collé, de Little Things op ZFM. Nou, ehm, Sia, die klinkt wel stoer. Hè? Ja, is wel een stoer wijf. Komt er zo meteen aan. Maar eerst wil ik je even kennis laten maken met deze. De zangeres is van Foxes en de DJ heet Zet. Wat een mooie nieuwe plaat. ZFM met Clarity. High dive into frozen waves where the path comes back to life. I fear for the selfish pain It was worth it every time Hold oh, still right before we crash Cause we both know how this ends A clock ticks till it breaks your glass And I drown in you again try to leave, cause we both know ZFM David Guetta, samen met Sia. She will fall into pieces. En daarvoor echt een padeltje. Nieuwe track. Hier op CFM. Zet samen met de eh, Foxes. En Clarity. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Hond. Tijd voor een nieuwe Maurice de Jonge hond. Heb je het meegekregen? Afgelopen maandag was het eh, Blue Monday. Dat zou wetenschappelijk ooit een keer uitgezocht zijn op basis eh, van een formule. Maar goed, je kent de BBC en de BBC is wel redelijk betrouwbaar, toch? Een Amerikaanse psycholoog die heeft het uitgezocht. Het was eh, zeg maar een formule. En dan alle data van nadigheid had hij daarin gestopt. En dat zou dan de meest depressieve dag zijn. Het is de maandag en na het weekend. De decembercenten waren op, het is koud. Meeste aantal zelfmoorden, meeste aantal ziektemeldingen. En dat zou dan eh, Blue Monday zijn, de derde maandag in januari. Maar de vraag is, heb jij er eigenlijk last van gehad? Ik heb drie opties voor je. Antwoord A. De dag die was inderdaad kut. Het was koud en van de decembermaand was ik nog steeds blut. Antwoord B. Ik heb er niks van gemerkt, ben gewoon naar school gegaan of heb normaal gewerkt. Of antwoord C. Elke maandag is gewoon naar. En dat zijn er behoorlijk veel in het jaar. Dus antwoord A. Dat was inderdaad kut. Het was koud en van de decembermaand was ik nog steeds blut. Antwoord B. Ik heb er niks van gemerkt. Ben gewoon naar school gegaan of heb normaal gewerkt. Of antwoord C. Elke maandag is gewoon naar. En dat zijn er behoorlijk veel in een jaar. Reageer via collard.hotmail.com. En eh, mocht je nou helemaal eh, je geïrriteerd hebben aan Blue Monday... op de manier van... Eh, ik geloof er niet in, wat leren ze allemaal... of heb je juist veel last gehad van Blue Monday... dan wil ik dat van je weten. Je motivatie mag erbij. collard.hotmail.com dus om mij te bereiken. Over een uurtje ongeveer de uitslag. En nu Chris Hoordijk op je radio. Dit is Won't You Stay. I'm rising, falling, I'm running, I'm crawling for you. breathing, I'm dying, I'm crying, I'm smiling all for you. Uh oh. And I can give you many reasons if you just hear me now and let me speak my mind. Yeah, why don't you stay another moment? Don't say. I'm praying niet zou afkondigen. Chris Hoordijk, Won't You Stay op ZFM. Zometeen nog meer fijne hitjes. Eerst het weerbericht. Vanavond en vannacht enkele opklaringen. En veelal matige tot strenge vorst. Morgen wolkenvelden. Maar nu en dan ook wat zon in Limburg. Maximaal min 5 graden. En in het Waddengebied middagtemperaturen tot aan het vriespunt. Vrijdag en zaterdag weinig veranderingen. Maar vanaf zondag door. Zometeen van de eerst naar de opposite. 3FM En whenever. En daarvoor de opposites en Hey DJ. Zometeen heb ik hier weer een eh, leeg plekje op de playlist die jij mag gaan invullen met eh, jouw favoriete plaat. En ehm, er zijn een heleboel platen uitgebracht eh, sinds de eerste persoon dacht. Weet je wat leuk dat we allemaal op die jambase slaan. Maar zullen we het eens een keer opnemen? sinds die tijd zijn er een heleboel platen bedacht, een heleboel uitgebracht ook. En uit dat brede scala heb jij een keuze voor jouw ZFM Beachmasters request. Wat wil je zo meteen horen? Ehm, ik ga zo meteen vertellen hoe je dat kan aangeven. Alleen eerst het een veto. Het is namelijk wel leuk en aardig al die miljoenen platen. Maar het is, zijn er net iets te veel. Het is er eentje te veel eigenlijk. Dus spreek ik elke week ook mijn veto uit van jongens, leuk en aardig. Jullie mogen alles aanvragen, behalve deze. En ehm, ja, heeft deze plaat toelichting nodig? Ik denk dat iedereen die ongeveer even oud is als ik... vroeger op eh, de camping op deze eh, meegedaan heeft. Ik was wel kennen, dat dat even duidelijk Ik had volgens een kinderdisco, dat was op de camping. Werd deze elke avond gedraaid. Mijn strot uitgekomen. En daarom nu ook een veto. En daarom gaan we een klein stukje luisteren. Lekker hoor. plekje doen? Ja, toch. Ja, nu wel genoeg, nu wel genoeg. Dus Sam, je mag alles aanvragen, behalve deze Barbie Girl van eh, Aqua. Ehm, voor de rest, uh, zullen we een keer doen? Een foute plaat. Zometeen een foute plaat op de radio, dus... Uh, eentje waar je een keer verkleed helemaal op los ben gegaan. Maar ABBA mag dan ook niet. Nou, dan ga ik weer te veel veto's. Nee, oké, alles behalve Barbie Girl van Aqua. En dat kan je mij kenbaar maken via mijn e-mailadres. Dat is kollaard.hotmail.com Je kan twitteren hashtag ZFM Zandvoort of bellen met de studiolijn. Dan mag je jouw favoriete plaat zometeen ook nog eens live op de radio aankondigen.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 You got it. Only hate the road when you're missing home. so <laughs> low. Only know you love her when you let her go. Ja, goed, zomaar kan even duren, zeg. Voor het hoogtepunt Passenger Let Her Go op Jullie worden wel creatief. ik eh, vroeg eh, als het verzoekje voor zometeen om een eh, toch wat foute plaat. Maar daarmee bedoel ik natuurlijk een plaat die ook in nuchtere toestand nog enigszins te horen is. Um, dus niet deze. Iedereen goed opgelet, want dit is je grote kans. Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de kabouter Dankjewel Mike. Goeie suggestie, maar doen we niet. Denk er nog even over na. En reageer dan via hashtag ZFM Zandvoort. Of stuur een mailtje collard.hotmail.com jouw uh, foute plaat. Als zfm request hoor je hem zo meteen op de radio. my in my lane, both strikes in the visit. Ten million in the brain, gotta roll with the vision. Vision of a good time, all I wanna know when the party gon' start, let the good time roll. Come on, let's go. You got a lot of living, keep the body on the road. Ain't nothing like the feeling when you're winning in your soul. The wheel keeps spinning, only got one goal. Don't stop, stop the show, can stop, stop the flow. The real ain't ready, cause I rock the globe. So act like you know, act like you know, act like you know. Just what to do when the good time roll. Now there's good times go home. Come on, baby, let the good times roll. go home. Come on, baby, let the good times roll. go home. Come on, baby, let the good times roll. go home. Come on, baby, let the good times. Everybody came to get the taste of the bone. Can't nobody stop it when you're bad to the bone. Gotta be the hottest when you shine like chrome. Gotta find that zone. It's a mind of its own. Love roller coaster loop around in the zone. Love roller coaster up and down pretty strong. Just like gold, I'm already sold. Let the good times roll. All around the clock, clock up in the spot, spot. Pull up in the Chevy, so classy and hot, hot. Pockets feeling heavy, gotta spin what you got, got. What you trying to sell? I ain't already rock, rock. Gotta let go, pedal to the flow. So incredible, so much better with the flow. Ready for the show, like I'm singing Hey Joe. Do it like a pro, let the good times roll. roll. Hey, let's go all night, all night. Wake up the club and let's go all out, all out. More drinks for us, toast to the good times. May they last forever. We're young to the good times. Raise your glass, let's all have some fun. baby, let the good times roll. Come on, baby, let the good times roll. Come on, baby, let the good times roll. Come on, baby, let the good times roll. Come on, baby, let the good times roll. Come on, baby, let the good times roll. Flowrider, Let It Roll en ook Anouk en Save Me. Zo, tijd voor het verzoekje in de categorie fouten. Nou, ik eh, had net al de kabouterdant binnengekregen. Gaat enigszins ver. Eh, maar er is wel één plaat die eh, ingestuurd is door Tim. Dankjewel, Tim. Die wil een hele gave plaat horen. Het is zo fout, maar toch ook heel erg leuk. Dames en heren, u kunt gaan hakken op de Party Animals. Alleen, dat hakken, hoe moest dat ook alweer? <laughs> ik kan alleen jumpstylen. Hadden we toch beter freefall moeten instarten, Ja... Uit de happy hardcore periode. Ja, fout is hij zeker. Nog een heleboel andere foute platen binnengekregen. Dankjewel daarvoor ook. Hebben ze niet gedraaid? Klinkt heel We Hebben ze niet gedraaid maar toch dankjewel daarvoor. ZFM, volgend uur, dan hebben we een mashup hele toffe mashup zelf. Hij is echt te gek, hij is echt te gek. Volgend uur hoor je dat hier bij CFM. En de uitslag van Maurice de Dat allemaal volgend uur.